Vooral op de dinsdag en de donderdag sta je in een drukke spits, vertelt de ANWB. En dat komt vooral doordat er op deze dagen heel erg veel woon-werkverkeer op de weg is. Mensen gaan echt massaal op dinsdag en donderdag naar kantoor. En de afgelopen tijd was het op deze dagen ook nog wel eens slecht weer. En door de regen bijvoorbeeld of natte sneeuw, dan loopt het echt uit de hand onderweg. Goeie dagen om je thuiswerkdag op te plannen dus. Tornado's in de VS hebben aan zeker 26 mensen het leven gekost. De afgelopen dagen raasden zeker 60 van die zware stormen door verschillende staten. In Arkansas beschadigde één tornado 2600 gebouwen. Een kleine 5000 vrouwen hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen een farmaceut... die hun borstimplantaten heeft gemaakt. Die implantaten zouden lekken. Volgens het RVM is het mogelijk dat de vrouwen een verhoogd risico lopen op een bepaalde vorm van kanker... Een vrouwenrechtenorganisatie zegt dat het belangrijk is dat veel vrouwen zich bij de claim hebben aangesloten. We gaan toch wel zeker uit van een, eh, ongeveer 60.000 vrouwen. Ehm, ja, dus dat, dat, en, we willen eigenlijk voor die hele groep opkomen. Dus die 5000 vrouwen die doen het eigenlijk ook voor al, al die anderen die getroffen zijn. De schadevergoeding kan oplopen tot 900 miljoen. De rechtszaak begint deze week. En nog een dag nadat hij uit het ziekenhuis is was paus Franciscus alweer aan het werk. Hij leidde de mis op het Sint-Pietersplein in Rome op deze Palmzondag... waarop de kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem herdenkt. In nomen del Padre, del Figlio en dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ja, de paus werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Het ging in de twee dagen daarna al snel beter met hem. Vrijdag had hij alweer gebeden en pizza gegeten. En gisteren mocht de paus weer naar het Vaticaan. Het weer vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. In Brabant en Limburg niet. Daar is het nog bewolkt. Het is een graad of 10. Vannacht kan het gaan vriezen. En morgen opnieuw een zonnige dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk, de A7, Heerenveen, richting Den Oever, dus richting Noord-Holland. Tussen de afrit Zurich en Breeslandijk heb je nu een kwartier tijdverlies.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 Dit is ZFM. Remembering just recalling glad as I am with your photograph. I hold it in my hands, aching for a vision of you. You right in front of me, looking at the photograph and the way you were.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 I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If your body wanna settle up and get your rhythm. hit it, you can die in a minute. I'ma take it your own. I'ma take it your own.